Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt naar het terras zonder coronapas. Gisteren hakte de Tweede Kamer de knoop door. Als je binnenkort naar de bios, kroeg of het stadion wil, moet je de corona check app laten zien. Behalve op het terras. Het was geen gemakkelijk debat. In de Kamer verschillende meningen over zo'n bewijs nogal. Het is pure drang. 100, het is zelfs indirecte dwang. Wij kiezen er bewust voor om iedereen die gevaccineerd is niet langer op te zadelen met strenge en beperkende maatregelen. Voor hen vind ik niet te verantwoorden als we zeggen we moeten nu nog heel lang die anderhalve meter aanhouden. Eh, dat je niet eh, kan gaan dansen, dat je niet in de kroeg mag. Deze coronaregel gaat volgende week zaterdag in. Mark Rutte moet op zoek naar een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Gisteren stapte demissionair minister Kaag op na een motie van afkeuring. De Tweede Kamer vindt dat er te veel is misgegaan bij de evacuaties uit Afghanistan. En dus stopt Kaag ermee. Het ambt van minister van Buitenlandse Zaken is een prachtambt. Het is een roeping. En ik heb met geweldige mensen mogen samenwerken. En dat zal ik enorm missen. Maar ik vond dit een belangrijke afweging, een belangrijke keuze. En nu ga ik lekker naar huis. Ja, wie niet lekker naar huis gaat is minister Bijleveld van Defensie. Dat was tegen haar ook een motie van afkeuring. Maar zij blijft gewoon op haar plek zitten. Het gaat in Suriname niet goed qua corona. Er is weer een record aantal besmettingen. En dus is het enorm aanpoten in de ziekenhuizen. De regering heeft Surinamers nog een keer opgeroepen om echt een coronaprik te komen halen. Van alle mensen die daar nu in het ziekenhuis liggen is 80% niet gevaccineerd. PSV heeft een eerste Europa League wedstrijd achter de rug tegen Real Sociedad. Begon goed. Ja, dan is het, het is ja, op voor PSV. <laughs> Mario Götze maakt de 1-0 voor PSV. Ah, ja, en eh, meer geluk dan wijsheid ook hoor, deze. Ja, zeker, zeker. Ja, zo klonk dat bij de lokale omroep van Eindhoven. Blijdschap na de 1-0, maar het eindigde uiteindelijk in een gelijkspel, 2-2. In de Conference League zijn ook Nederlandse clubs in actie gekomen. AZ speelde 2-2 gelijk tegen Ranters FC. En Vitesse won eerder op de avond met 2-0 van het Sloveense Mora. Het weer, de dag begint op veel plekken mistig. Later vanochtend af en toe zon. Kan ook een bui vallen, graadje of 20. Dit weekend vrij veel zon, niet veel wind en opnieuw een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 na de telefoniestoring die het treinverkeer in heel Nederland platlegde. Inmiddels rijdt alles weer volgens de normale dienstregeling. De invoering van het verplichte coronatoegangsbewijs van de volgende week zaterdag gaat door. De Tweede Kamer heeft de nieuwe coronamaatregel goedgekeurd... maar maakte één uitzondering. Op terrassen hoeven bezoekers de QR-code straks niet te laten zien. In Suriname is opnieuw een record aantal besmettingen met het coronavirus gemeld. Net als dinsdag werden gisteren ook weer ruim 600 nieuwe gevallen ontdekt. Dat dreigt weer een personeelstekort op de IC's.